Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump wordt in aanloop naar de presidentsverkiezingen extra beveiligd. Hij krijgt dezelfde beveiliging als president Biden. Trumps team had daarom gevraagd omdat hij de afgelopen maanden twee keer doelwit was van een aanslag. President Biden heeft het verzoek goedgekeurd. Zo krijgt Trump de komende tijd onder meer beschikking over militaire vliegtuigen en gepantserde voertuigen... Ook komt er kogelwerend glas bij bijeenkomsten. In Centraal Israël is een verzorgingshuis geraakt door een drone. In het verzorgingshuis in de plaats Herzliya wonen veel ouderen met een Nederlandse achtergrond. Een deel van het personeel spreekt ook Nederlands. De drone kwam volgens het Israëlische leger uit Libanon. Een tweede drone zou zijn uitgeschakeld. Aan het verzorgingshuis is schade ontstaan, maar er zijn geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat ziet een stijging in het aantal ongevallen met binnenvaartschepen. Volgens Koninklijke Binnenvaart Nederland komt dat door de vele personeelswisselingen. Ook gisterochtend ging het mis. Toen voer een vrachtschip in de Gouwe tegen een spoorbrug bij Alfa aan de Rijn. Die brug blijft zeker tot en met maandag dicht... waardoor het scheepvaart er nu niet door kan. 14.000 huishoudens in Noord-Limburg krijgen het dringende advies... om dit weekend hun drinkwater eerst te koken... Bij een controle is een lage concentratie van de E. coli-bacterie aan het licht gekomen. Beter bekend als de poepbacterie. Het kookadvies geldt voor delen van de gemeenten Venrij, Bergen en Horst aan de Maas. De bacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. In Apeldoorn werd vorige week ook de poepbacterie in het kraanwater ontdekt. er ontstond toen een run op drinkwater uit de supermarkt. Het weer, er zijn opklaringen en de temperatuur ligt tussen de 3 en 5 graden.